Dik Hark met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders zijn volgend jaar fors meer kwijt aan zorgkosten. Het kabinet zal morgen bij de presentatie van een miljoenennota bekendmaken dat de zorgtoeslag omlaag gaat. Voor gezinnen met een modaal inkomen is dat 160 euro per jaar, mensen met een minimuminkomen 40 euro. Daardoor gaan de hogere inkomens meer zorgpremie betalen. In sommige gevallen gaat het om bijna 1000 euro per jaar. In Zoetermeer is een middelbare school gesloten na bedreigingen via internet. Op Twitter werden de afgelopen dagen twee meisjes van het Oranje Nassau College bedreigd. Een van de twee zou vandaag rond het middaguur worden doodgeschoten. Daarom heeft de Zoetermeerse school vanmorgen besloten alle leerlingen naar huis te sturen en de deuren te sluiten. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van de dreigtweets. Gemeenten geven voorlopig alleen een identiteitskaart aan mensen die hem dringend nodig hebben. Wie minder haast heeft wordt op een wachtlijst gezet. Er is een stormloop op ID-kaarten ontstaan omdat de Hoge Raad vorige week bepaalde dat de kaart gratis moet zijn. Gemeenten nemen voorlopig alleen aanvragen met een hoge prioriteit meteen in behandeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die nu geen identiteitsbewijs hebben of die een ID-kaart hebben die bijna is verlopen. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam gaat onderzoeken wat het effect is van Ritalin en Prozac op het kinderbrein. Ruim 40.000 kinderen slikken medicijnen tegen ADHD, depressies of angststoornissen. Uit eerdere onderzoeken bleek onder meer dat kinderen die met Ritalin zijn behandeld later minder vaak in aanraking komen met politie en justitie. Israël heeft zijn ambassadeur uit Jordanië teruggehaald. Volgens Israëlische media is de regering bang voor geweld tijdens een pro-Palestijnse demonstratie vandaag. Activisten hebben opgeroepen tot een massale betoging bij de Israëlische ambassade in Amman. Vorige week werd de ambassade in Cairo aan aangevallen door woedende Egyptenaren. Het weer bewolkt, ook kan voor de zon, blijft droog bij een temperatuur van een graad of 18.